Ik zag tranen in je ogen, Jacqueline. Ook al zei je nee, ik had ze toch gezien. Droog die tranen nu maar weg en luister wat ik zeg. Droog die tranen tranen uit je ogen, Jacqueline. Oh, Jacqueline. Doe huil niet meer. Jouw stil verdriet doet mij zo zeer. Ook al kan je mij niet zien hou van jou, mijn Jacqueline. Droog die tranen uit je ogen, Ik Hou zoveel van jou, ook al ben je blind. Blijf je altijd trouw, mijn allerliefste kind. die tranen nu maar weg. En luister wat ik zeg. Droog die tranen uit je ogen, Jacqueline. Oh, Jacqueline. Toe, huil niet meer. Jouw stil verdriet doet mij zozeer. Ook al kan je mij niet zien, ik hou van jou, mijn Jacqueline. Droog die tranen uit je ogen, Jacqueline. Ik zag tranen in je ogen, Jacqueline. al zei je nee, ik had ze toch gezien. Droog die tranen nu maar weg en luister wat ik zeg. Droog die tranen uit je ogen, Jacqueline. Droog die tranen. En uit je ogen sjakelen.